7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Delen van het land hebben te maken met wateroverlast door zware regen- en onweersbuien. Onder meer in Amsterdam, op de Utrechtse Heuvelrug en in de Achterhoek viel veel regen. In Groenlo konden bewoners met een kano door hun straat varen. Het KNMI had al gewaarschuwd voor zware regen met tientallen millimeters neerslag. In de verpleeghuizen, waar weer bezoekers werden toegelaten... zijn geen nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Sinds een paar weken is onder strenge voorwaarden... weer één bezoeker per bewoner toegestaan. Vanaf morgen mogen verpleeghuisbewoners weer meer dan één bezoeker ontvangen. Dat is een maand eerder dan gepland op verzoek van de verpleeghuizen. HEMA zegt dat het bedrijf zonder eigenaar Marcel Boekhoorn... dicht bij een overeenkomst is met de schuldeisers van de winkelketen... Eerder maakte Boekhorn bekend dat hij daar zelf niet in was geslaagd. Hij had een bod van 523 miljoen euro neergelegd om de schulden van HEMA te verlagen, maar dat ketste af. Als er nu toch een overeenkomst is, betekent dat dat het bedrijf niet zonder geld komt te zitten en aantrekkelijker wordt voor een overname door andere partijen. Een Olympische volleybalfinale in 1996, waarbij Nederland Italië versloeg en goud won, is uitgeroepen tot de mooiste sportwedstrijd ooit. Bijna 10.000 luisteraars van het NOS-radioprogramma Langs de Lijn brachten hun stem uit. Een kwart koos voor de gouden volleybalwedstrijd in Atlanta. De halve finale van het EK voetbal in 1988, toen Nederland West-Duitsland versloeg... eindigde met een paar honderd stemmen minder op plaats 2. En de handbalfinale van vorig jaar, waarin de Oranjevrouwen voor het eerst wereldkampioen werden... eindigde op de derde plaats.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 Yes, welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort pakt uit alweer. Ja, ja. Zometeen om uh, kwart over zes eh, gaan we luisteren dus, eh, naar mijn top 5. Kwart over zeven. kwart over zeven natuurlijk. Heb ik heel veel zin in, hè? Ja, wij ook. Zullen we eerst lekker beginnen met een nou ja, ook wel een lekker plaatje. Een oud, gouden oude, oude een Oud, oud zomerhitje, ja. Dat kan je wel zeggen eigenlijk, hè. Is niet te missen. Niet te missen. We no speak Americano. Come da porta picchita va bene Si tu la parla miezza americano Quando si fa l'amore sotto luna Come da venen cape di I love you Papá americano. your frustration to be gone. Yeah, fade away. I'll be there to give you what you need. I support your causes selflessly. Yeah, I got you, got you. Just like you would do for me without a please. Same blood we bleed Self figure show me my friends, same family From beginning to the end, same strategy Each one teach one again, same energy Love don't pretend I hear you Calling, calling, calling, calling on me I'll be there for you Calling, calling, calling, calling on me Forever running to you I'll be, I'll be, I'll be, I'll be on time Like you expect me to Calling, enough if you don't ever have a thought. For your brothers and sisters, you know I'm the heart. Yeah. Everybody must try if you to play them part. More action and less talk. Yeah. Don't get caught. Life is a gift, more time, you know it's hard. Just try keep it hard, them out the dark. Yeah else figure show me my friends, same family From beginning to the end, same strategy Each one teach one again, same energy Love don't I hear you Calling, calling, calling, calling on me I'll be there for you Calling, calling, calling, calling on me Forever running to you I'll be, I'll be, I'll be, I'll be on time Like you expect me to Ja, we zijn weer aangekomen bij uh, nu mijn top 5 inmiddels alweer. Ja, het gaat snel. Ja, we zijn iets eerder dan normaal, maar dan kunnen we eerder naar huis. Oh nee, wacht, we gaan niet. Het is radio. <laughs> Slap ouwe hoor. Ja. ja, nee, maar dat doen we ook bij de radio. Dat hoort erbij, hè? Slap ouwe horen. En op mijn nummer 5 heb ik eh, Dennis Fur staan. Voor mij nog een hele onbekende naam. Samen met Arjen Jeng. Hoe? hoe? RJ Jeng. Daar staat er. Ah, hoe? Ja, goed weet je. RJ Denk. wat, een naam. Denk. Wat een naam. Nee, Thomas. Maar Dennis... Thomas. Wat een naam. Nou ja, dat is wel een bekende naam hoor. Ehm, nee, maar Dennis First is voor mij nog... Eh, kun jij die man? Ik ken hem. Nooit wel gehoord. Ik ook niet. Ik hoorde hem dus eh, voorbij komen. En, eh, dus, kan je iets verder naar beneden scrollen? Dat kan wel. Dankjewel meneer. <laughs> nee, Dennis First is, eh, is een... Eh, ja, die heeft dus zijn eerste plaat uitgebracht eh, bij Gemstone Records. En de naam van zijn plaat heet World on Fire. Ja. Dat belooft een hoop. Nou ja, eigenlijk is het wel toepasselijk, hè? World on Fire. Tegenwoordig worden alleen maar liedjes gemaakt over de wereld die in brand staat. Die vergaat. Tja, <laughs> alleen nou, daar maar gaan we het niet over hebben. Nee, dat is een <laughs> ander onderwerp. Eh, maar World on Fire dus, ja, ik heb niet eh, veel verder um, over hem te vertellen. Ja, ik weet dat hij uit Rusland komt en eh, een ja. beetje Russische labelachtige... Ja, twee dagen is dat nummer uit en nu op YouTube, ja... 2000 views. 2000 views, ja, hij is net begonnen, dus... Nou ja, op zich in twee dagen 2000 views is een duizend per dag ongeveer. Dat heb je goed berekend. Ja, dat doe ik zo e- even uit de losse pols. zoeken dat, eh. Heel goed, Thomas. <laughs> ja, rekenen, dat kan ik wel. Goed zo. Want 1 eh, plus 1 is 2, hè? Ja. Wist je dat? En keer 4. Dat is een hoop. <laughs> nee, oké. Okay. Eh, mijn nummer 5 dus World on Fire met Dennis First. Remember when we were young standing at the gates Making plans starting out But summer was just a song and life was all a game Before the fear and the doubt But we're letting it go, don't hesitate Gonna be flying at the end of the day Making a move, turning the page Gonna be high be afraid. Lekker oh. Thomas. Ja, het nummer duurde niet zo heel lang. Ehm, Armin van Buren samen met Blesser Jacks en Tarzan. Ja. Het is een beetje, eh, een beetje dreunen, hè? Lekker dreunen. een beetje dreunen. hey, eh, Thomas. Oh god. Sommige mensen zijn als wolken. Wanneer ze verdwijnen, is het een mooie dag. Nee. <laughs> Meen je dat nou? Zo. Kan, ga je dit op een tegeltje zetten of eh, waar heb je dat vandaan? nou op mijn wc. Oh, oh daar hangt hij al. Eh, eh. <laughs> maar ik, heb het natuurlijk... Is het niet in het ergste geval. Het is gewoon als je echt bent en je hebt eigenlijk geen zin in. Ja, toch ga je afspreken en dan, eh, en dan ga je weg. En dan gaan ze weg en denk je van... Hè, mooie dag. <laughs> nee, ja. Nee. Je kan het ook anders bekijken, maar... Ja, nee, ik... Dat is niet de leuke manier. ja. Ik wil jou heel erg bedanken om dit even mede te delen aan ons. Ja, vind ik leuk. Ja. Dankjewel voor de, jouw bedankje. Ja, graag gedaan. <laughs> Oh. Nummer 3. <laughs> wat is er, wat is er? Nee, ik moest gewoon lachen. Waarom? gewoon een binnenpretje. Je okay. tapon met jeukpoeder. <laughs> kan niet, jongens. Stop nou. Weet je wat? Weet je wat? Ja, ah. zeg het eens. Oh, nou weer niet. Ja, oké, oké. We gaan gewoon even helemaal opnieuw, ja? Ja, is goed. Nummer 3. <laughs> klaar nou, klaar nou. Oké. Ehm, ja, de <laughs> nee, dat werkt niet. Net tot mijn verbazing. Kijk, ehm, ik zei dus Blessed Jack samen met Armin van Buren... Ik zeg, nou, is er nog wat te vinden over Armin van Buren? Nou, nee, jij ging Blessed opzoeken. Want jij kon de mannen niet. Ik ken hem niet. Ik ken ze echt niet. En daar kan ik niks aan doen. Nou, dat kan, maar je bent wel een DJ in een relatief... Een programma met... Of in een programma met nieuwe muziek. Ja, nou en? <laughs> ja, en nu? <laughs> Oké, nou ja, het kan. Eh, laten we het daar maar op houden. Dat maar nou kan. je nu al wat over ze vertellen. En dan kan ik eh, denken, oh, ja, nou, oké, dan weet ik dat ook. Nou ja, jij hebt het voor je. Hm. Oh. <laughs> nee, um, <laughs> Blessed Jacks is een eh, Nederlands DJ en producer duo. Bestaande uit Tom Jonkind. Ja? Hij is wel wat ouder geworden, maar oké. Okay. Dit zeggen ze tegen mij ook altijd, Thomas de Jong. Zo jong ben je niet meer. Nee, ouwe lul. <laughs> Ehm, en Idir Mak Mak Maklaf. Nog één keer? Idir Maklaf. Oké, ja. Het <laughs> is, echt, het is zo slechte humor. <laughs> het, is niet eens, het is niet eens humor te noemen ook gewoon. natuurlijk wel. Oké. je, Dan moet je wel een beetje gevoel van humor hebben. Kan jij je muisjes weghouden? Want dan kan ik het nog niet. <laughs> Alsjeblieft. wel, meneer. Ehm, nee, Tom Jonkind die, eh, werkte aanvankelijk onder de naam Scalix. En eh, midden 2010 eh, startte hij samen met Leon Vielfoye een DJ-duo onder de naam Blessed Jacks. En deze samenwerking stopte al snel, namelijk twee jaar later in 2012. Toen wat is er nou? Ja, joh, ik, kan, ik, kan zo niet, ik kan zo niet vertellen als er iemand helemaal stuk gaat voor mijn neus. <laughs> Ja, ze hebben allemaal van die aparte namen. Ja, ik, ik het ook niet. Hij viel voor je. <laughs> dat, zeg je. ja, viel voor, viel voor je. Ja, heel een leuke naam. Ja, enig. Nou, gaan we door. Maar goed, eh, die samenwerking eh, met eh, Leon viel voor je. Die stopte dus in 2012 al. En uh, toen, sinds uh, hun met z'n tweeën onder de naam Blessed Jack schenen... Um, ehm, is er uiteindelijk dus een samenwerking met Idir Makalaf gekomen. En ehm, toen hebben hun heel kortstondig, ik denk een maandje of twee, de naam Macosta gebruikt. En eh, ehm, ja, daarna zijn ze dus eh, met z'n tweeën verder gegaan onder de naam Blessed Jacks. Oké, okay, nou, dankjewel voor je informatie, Thomas. Ja? Ja. Ik ben, ben je eh, er wat van opgestoken? Ja, totaal, ja, ja, ja, zeker. Weet je, wat ik nu weer, weet je wat ik nu weer dom bezig ben? Waarom? Ik weet niet meer wat mijn volgend nummer was. Het volgende nummer weet je niet meer. Dat is best wel erg, hè? Ja, een goede voorbereiding, Thomas. Ik heb uh, dat eh, lijstje niet voor me. Gelukkig ben ik... weet je waarom dat komt? Kijk, ik was bezig met wat anders. Ja. <laughs> ja? Zal ik het laten horen? Ik ga gewoon een stukje nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is nog Kijk, niet... oké. Ehm, ik, heb het nummer wat je... Dit, ja? Je gaat nu naar nummer drie. Ja? Ja. Dat zeg maar. Wat is nummer drie? Afrojack met Cloud9. Oh ja, dat was het. Afrojack. Ja. Maar toch Nee, Thomas, we gaan eerst okay. de top 5 doen. We gaan het straks doen. Ik zeg, uh, blijf even luisteren en dan kom ik daar straks weer terug. Eerst uh, dus Everjack met de Cloud9. Yeah. Yeah. Yeah, I try hard, but I couldn't replace you. Tattooed in my heart with a razor. No, we fought a lot, but we made it right. us all the way up. Live fast, but we love the different pace, yeah. Took it to the moon, but it weren't enough. She got her own lane Roll like the 4-5 Chasing a dollar sign Like no one I ever see She my Wonder Woman So I say take it second, take it slow But she just wanna keep control All the time I say nothing lights alles gaat om de details. Ja. <laughs> Oh. Je bent in vorm vandaag, ja, hè? goed hè? Je bent echt niet gezellig? Oh, hartstikke gezellig. Leuk, hè? Kan niet beter. Goed zo. Ehm, dit was dus de eh, Details. Die, details. Die, details. ja. Van wie? Van Oliver Heldens. Oliver L.G. Heldens. Uit eh, Rotterdam. Hij is 25, eh, ik moest even nadenken, hoorde je dat? Ja, ik hoorde je kraken. <laughs> even rekenen. Nou ja, uh, Oliver Helders eh, die tekende in 2012 bij Spinning Records. En daarbij kwam hij bij het label van Chesto onder de naam Musical Freedom. Dus, en in 2013, moet ik ook nog even bij zeggen, toen kwam zijn eerste hit uit. En dat heeft ook echt in Engeland op nummer 1 gestaan. En ook heel lang in de top 40 van Nederland. Oké. En dat was het nummer Gekko. Gekko. Jekko, gekko. Oh ja. Hoe je het ook uitspreekt. Ja, is goed. Ken ik niet. <laughs> ook die ken ik niet. Zit dan bij een radio. Ja, nou. Nee, ik ben nee, pas begonnen. Nee, dat is goed. Dat is goed. Je, je, krijgt nu steeds meer eh, informatie tot je dat je wel moet onthouden natuurlijk, hè? Ja, dan denk je dat ik dat onthoud. Nee. Mijn hoofd is net, als een, net een vergiet. Ja. <laughs> Eén oor in en ander uit. Ja, dat is Ook al zit er een koptelefoon op. <laughs> je moet even denken. Hé hey, Thomas, jij zegt al de hele tijd dat ik oud ben. Maar je, je wordt pas echt oud als de kaarsjes <laughs> meer kosten dan je taart. Als je kaarsjes meer kosten dan je taart, ja, dan word je oud, ja. Dan ben je oud ik zit even te denken. Kan het dan ook niet zo zijn dat je een appeltaartje had bij een plaatselijke supermarkt? Ja, kan. Maar nee, maar dan zijn die kaartjes nog steeds goedkoper. Ja, dus. Tenzij je echt... Eh, nee, maar dan word je wel heel oud hoor. Dat zegt het tegeltje dus. Die heb je ook op de wc hangen. Die heb ik ook op de wc hangen. <laughs> dat je elke dag kan denken hoe, eh, dat ik nog jong ben. Natuurlijk. Ja, dat denkt iedereen die, die zegt dat ik, eh, dat ik oud ben. Dat, ja, dat valt reuze mee dan. Nee, maar het is goed dat je het dan eh, zelf eh, blijft onthouden. Ja, door dat tegeltje. <laughs> Met toch ook weer leuk, toch? Ja, ja nee, super handig om te weten ook. Dus, eh, voor de mensen die echt oud zijn... Het valt dus nog mee als je kaarsjes nog niet duurder zijn dan je taart. Dat ligt er ook aan wat voor kaarsjes je had eigenlijk. Zie ik nou te denken. Het, het maakt niet uit. Het gaat om het idee. Als je gewoon echt van die dikke blokken koopt... <laughs> van die twintig van die dingen. Als je gewoon zo'n mega grote taart bestelt. Zo'n Limburgse fly. Ja. Nou ja, dan kom je toch wel aardig aan je kaarsjes, denk ik. Ja, maar dan is de taart ook weer duurder. Oh ja, tuurlijk. <laughs> Wat een slap. oh, ik ben hier echt niet goed in. Leuk toch? Ja, enig. ja. en hoorde net in het eh, vorige uur hoorde je het al een beetje. Black Eyed Peas is weer terug. Of nou ja, terug. Ze zijn weer... Eh, ze zijn weer lekker bezig. Ze zijn weer actief. Ze zijn weer actief. Eh. Ze het is wat rustiger geweest dus eh, bij de Black Eyed Peas. Ze moeten weer even, even zich zichtbaar maken dat ze nog bestaan, zeg maar. Ja, want ze zijn al bekend vanaf 1992 onder... Of toen is geboren. Alben Clan. Ja, die had het opgericht. Ja, die heeft het eh, opgericht. ja. En daarna zijn ze eh, met z'n drieën uit over verder gegaan, vanaf uh, eh, 95. Ja, klopt. even kijken, met Will I Am. Will I Am, ja. Ab, ab de ab. <laughs> en Taboe. Oh, hoe heette die vorige zijn nou? Ab de ab. Die ja, die <laughs> de ap. Er staat ook een L, appel. Ab, appel, appel, appel. de ab. De ab. Nou goed, die okay, ken ik niet. Prima. Ehm, nee, maar ze hebben dus... Um, wat ik het vorige uur draaide, Sita. Ja. Dat is een nieuw nummer van hun. Of nou ja, nieuw. Dat zit in hetzelfde album, alleen die is wat eerder uitgekomen natuurlijk. Ehm, dat wordt een zomerrit. Dat ga ik je nu ook alvast zeggen. Die Mama Sita. En ik denk dat mijn nummer 1 nu dus ook een zomerrit gaat worden. Je bij hun. Dus ik... Je hebt wel veel zomerritjes. Ja, ja maar dat, dat vind ik lekker. Daar geniet ik van. Ja, van de zomer. Maar weet je ook eh, wie er in de oude leden? De oude leden waren van 1995 eh, tot 2000 was het Kim Hill. Oh, een vrouw, ja. Ja. En Dante Santiago. 1992 eh, tot 1995. Ja, dat is niet, niet zo lang geleden is er nog iemand uitgegaan, toch? Ja, dat was Fergie. Dat is de liedzangeres. Oh ja dat, daar is dat ook een beetje door, door bekend gekomen. Ja, met, eh, die, uh, met autotune ook en zo. Ja, maar daar staan ze wel onder bekend, ja. ja. Dat is wel eh, hoofd... Uh, Black Eyed Peas. <laughs> Ja, ja. Van, <laughs> die hebben het ontworpen. je hebt het uitgevonden, dat <laughs> autotune. Ja, ja, precies. Nee, op nummer 1 heb ik dus... no Manana, No Mayana. Hoe je het net ook uitspreekt. Ja. No Mayana. Mayana, Mayana, Mayana. Dan hoop ik niet dat er Spaanse mensen lopen. No Manana na. na, na <laughs> mana. Oké, nee, dat is wat anders. <laughs> Oh, Um, Patrick? Ja, Thomas. Gaat een auto langs, hoor je dat? Nee. Ehm, zullen we het nummer gaan draaien? Lijkt me wel handig, ja. Mijn nummer 1. <laughs> nee, dat is uh, dus uh, No Mananana, Mananana van uh, Black Eyed Peas. Ja. Let's party like no mañana, como si no hay mañana. Party like no mañana, como si no hay mañana. Let's live like no mañana, como si no hay mañana. Do it like no mañana, we party like this. humaniana. Rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba. No humaniana. Bebé pico. El pared de patillas, de hook de perico. Bomboro, bombón, soy el que trafico. Ando en el highway a 200 y pico. Estoy desacatado, no le pare a la cuarentena. Llama a las mujeres, lo tengo como una antena. No le pare bola, yo tengo de la buena. Cuando se ponga happy, me la como de cena. Let's party like running out of tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Dámelo ahora. Tiempo, tiempo, Dámelo ahora. Tiempo. Dámelo ahora, dámelo ahora, dámelo ahora, no me lo de mañana. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Yeah, yeah, Let's party like no mañana, como si no hay mañana. Party like no mañana, como si no hay mañana. Let's live like no mañana, como si no hay mañana. Do it like no mañana, we party like this. No mañana. you are a sight to be wonder. I caramba, I caramba. Girl, you got thighs like thunder. Wanna give you pipe like plumber. Cause you give me wood like lumber. Hunter, hunter. IG only don't give the number. On the DM, I send cucumber. I stay on top and she stay down under. We be on the top all the way up. that's a mumble. Grab onto them things, don't fumble. Humble, stay humble. I know your ass on max like jumbo. First I had a motherfucker stumble. Let's party like we're running out of tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Dámelo ahora. Dámelo ahora. Dámelo ahora, dámelo ahora, dámelo ahora, no me lo de mañana. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Yo, ya, ya. Let's party like no mañana, como si no hay mañana. Party like no mañana, como si no hay mañana. Let's live like no mañana, como si no hay Alfa. Rumba. En wat denk je? Wordt het er eentje? Denk het wel. Ja? Ja, het is wel lekker. Gaat er eentje worden, denk ik hoor. Dat denk ik ook. <laughs> Wat zit je nou weer? Heb je weer een tegeltje of zo? Nee, ik heb geen tegeltje, maar wel wat anders leuks. Oh, nou. Als er een kom maar op. Als er een gat in een... als er een gat in zit, zit er geen gat in. Zit er geen gat in, dan zit er een gat in. Wat is het? Een gat. Nee. Wat dan? Een wc-bril. Dit is dus het niveau. <laughs> ja, <laughs> dit is het niveau. oh, oh, oh. En? Een dwaas stelt geen prijs op inzicht. Hij wil alleen maar zijn mening kwijt. Die is sterk, hè? Dat is wel eh, <laughs> dat is wel een, eh, ja? Ik snap hem bijna niet. <laughs> jij snapt hem bijna niet. Ik ga hem ook niet uitleggen. Leg eens uit. <laughs> Nee. Ja. Ah, hey, ehm, klein resumeetje. Ja. Gaan we hem doen? Klein resumeetje van mijn top 5. Oké. Dan beginnen we op nummer 5. Daar had ik eh, Dennis First aan met de World on Fire. Op nummer 4 had ik eh, Armin van Buren samen met de eh, voor Patrick nog onbekende artiesten Blesser Jacks met Tarzan. Op eh, nummer 3 had ik Cloud9 van Afrojack samen met Chico Rosé. En dan op nummer 2 had ik Oliver Heldens met Details. En op... oh ja, dan moet ik weer dat dingetje erbij pakken. Nummer ja, op nummer 1 dus eh, Black Eyed Peas met No Manana. Een zomerritje. Lekker hoor. Lekker eh, top 5. Manana. Ja, was goed. Hé, hey, ik heb... Eh, nee, wat, ja, wat, wat nou weer? ik ga hem nog... Oh. Oké, wacht. We hebben geen tijd meer. Nog één keer. Ik had het... Ja, wel, we hebben zat tijd. We hebben nog een kwartier. Ah. Ik had het nog ook beloofd aan de luisteraars. Hè? Nee, we zijn het al lang weer vergeten. Nee, luisteraars, we gaan nog even één plaatje draaien. En daarna kom ik toch met zoiets geweldigs. iedereen heeft het al gehoord, maar al mijn volgers. Ja, jouw volgers. Maar je weet nooit wie er nog luistert, hè? <laughs> Ja, daarom. Maakt niet uit, ik schaam me er ook niet voor. Nou, je moet je hoofd eens zien nu. <laughs> het is alleen omdat ik de tekst niet goed ken. Dat het een beetje raar klinkt. Nou ja, wat het dus op neerkomt is dat eh, Patrick is wezen zingen... <laughs> op het nummer van Raccoon op zijn eh, persoonlijke Instagram-pagina klopt. <laughs> Dit is niet de bedoeling, hè? <laughs> Oké, okay, nou... Draai um, jij mijn ehm, plaatje. Ik draai jou even een plaatje. Hier is uh, Flowers. I'll bring you flowers in the pouring rain. From this day until the day we throw it all away. Let's talk about it, cause I can't go without it. Your love, it means so much to me. Can't you see? Right here, dus met eh, Nathan Dowey. En eh, ja, <laughs> het is zover, Patrick. Nou, kan je dat niet even overslaan? Doe ik het volgende week. Ik ga even, nee, we gaan het niet tot volgende week uitstellen. Ik, kan hem nog even, ik kan hem nog even verwijderen. Nee, dat ga je niet doen, want oh. ik ga hem nu aanzetten. <laughs> Oké, dames en heren, voor de duidelijkheid. Ehm, een paar weken geleden. Patrick... Zes weken. Zes weken, om precies te zijn. Maakt niet uit, ik kom er nu pas achter. Door mijn stomme kop. Ja, je laat het zelf eh, zien. Nee, ja, of, nou, je, laat hè? je zet het hier voor me op de, op de laptop neer. Ja, dus ik zag het voorbij komen, dus ik ging het even <laughs> opzoeken. En ja, geloof het of niet, maar Patrick ging even Nederlandstalig zingen. Ja. Ik wil wel zo meteen graag een reactie van jou nog, hè? Ja, is goed. Oké, oh, even kijken hoor. Let niet op dat hij eh, stukjes vergeet. Ik zou zeggen, zet de radio wat harder. Nee, zet maar uit. Want, want nee, niet uitzetten. Want eh, dit is echt uh, kunstwerk. Zo nee, kan je het noemen. Kunstwerk. <laughs> Ik me niet, dat is mooi, niet normaal. <laughs> Wat kan tijd toch snel kapot. Heel leven de school, zoek naar een droomverhaal. En ik zoek mee en voel me lot. Ben ik het kwijt of heb ik iets en het laten liggen dan? Vertel me even waar, we groeien door voor zover als we dat zo noemen kan. We groeien verder uit elkaar. Het is al laat op, het is al laat op. Wat doen we hier nog? Het is al laat hoog. het is al laat hoog. Blijf jij maar hier nog. Dan ga ik alvast naar huis. Nee hoor, het <laughs> ging niet, ging niet vast. Dat is goed zo Thomas. Het is klaar. Oh. Ja. Wordt mijn wereld enkel kleiner, ziels alleen door koppigheid. Ik, kan hier toch van genieten. Hé. Hou toch op, joh. Oké, okay. <laughs> slijmbal. Het is beter. Ja, <laughs> dit is beter, ja. <laughs> Jongen, jongen. Ik heb nog nooit zangles gehad. Ik denk, eh, gewoon maar is een effe, opwelling. Even, één ding. Even. Waarom denk jij... Oh, denk je dat op een avond van... Eh, van oh, laat ik even op mijn Instagram... Eh, even een, even een koffer doen van Raccoon. het is niet echt een koffer. Het is gewoon een liedje nazingen. Zelfs het liedje staat nog aan op de achtergrond. Ja. En nog klinkt klink je Met... <laughs> oh man. Ik dacht, nou, de enige, een beetje reputatie die ik had. Een reputatie, nou. Die is nu helemaal weg. ik had al niks. ah, man. Nou. En je bent er ziek van, hè? Je wordt een beetje rood. Nee hoor, dat is mijn normale kleur. In de zon gelegen. Oh, oh, oh, oh, oh. Nee hoor, ik, schaam me verder niet. Alleen, ja. Ja. ja, dat moet je ook niet op de radio doen. Want je weet dat bij de radio altijd alles gelijk op de radio ook geslingerd wordt. Ja, helemaal met jou achter de knoppen. Ja. Dus eh, <laughs> volgende week ga jij weer... Dus dit is de laatste <laughs> keer. dat dacht ik al. Oké, nou... Uh, en, ik ga het weer over het tegeltje hebben, over die wolk? Want? Nou ja, je hebt het wel verpest nu. <laughs> nee. Zal ik een eh, stukje van jouw hart draaien? Nee. Kijk, deze, ah. deze. Stukje van je hart. Oké. Okay. Ken je die? Stukje van je hart? Ja. A piece.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 I wanna get hot when you take it low, low. Make me feel strong when I'm taking control. I've been looking for my shorty, so come and get it if you got it. All my girls the world, I know you know what I mean. I get a little sexy when looking for a man who could take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bit tough while running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy who could turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like damn nigga. I ain't looking for forever. I had so much stress from my ex to the next one. You better love me better. I need a bad boy that don't bring me drama. He ain't tryna run when he get the nana. Boy, you ready for the pleasure? And don't you know it's now or never? Looking for a man who can take that heat Want a boyfriend, but not too sweet My baby got a bit tough while he running that street Is he ride or die? I've been looking so long for a guy but turn me on, I want a boyfriend, yeah, yeah I want a boyfriend, yeah I've been looking like Damn nigga want a boyfriend, so put it on me. I'm looking for a man who can take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bitch that's falling running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy who could turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like that nigga. You're the Mabel. met Boyfriend. Ja. Ja. Het zit er weer op. Ja, het is alweer... Uh, acht uur bijna. bijna acht uur. Nou, ik zou zeggen tot volgende week. Ja. Alleen, eh, als je, alleen als je geeft, zul je ontvangen. Ja, precies. <laughs> <laughs> <laughs> Jongen, <laughs> Oké. Oké, nou, eh, luisteraars, allemaal bedankt. volgens nog even op eh, social media, Facebook, Zandvoort uit en Instagram, Zandvoort uit.